get here, just get here if you can. There are your back. faith we are. When the thunder turns around, they'll run so jouw liefde elke nacht slaap jij naast mij. Maar ik ben bang voor Barbara Streisand. Barbara Streisand.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 Toen ze Tripoli wilden binnengaan zouden ze vanaf gebouwen zijn beschoten door militairen die Gaddafi steunen. Ooggetuigen hebben aan het Amerikaanse persbureau AP gemeld dat daarbij verscheidene doden zijn gevallen. Gisteren riep Gaddafi in een toespraak zijn aanhangers op zich met hand en tand te verdedigen. Nieuw-Zeeland houdt er rekening mee dat het dodental van de aardbeving op het Zuidereiland zal oplopen tot boven de 300. Er zijn nu 123 slachtoffers geborgen en er zijn zo'n 200 vermisten. Het is vrijwel uitgesloten dat onder hen nog overlevenden zijn. Daarmee is de ramp groter dan die van 1931, toen bij een aardbeving op het Noordereiland 256 doden vielen. Staatssecretaris Bleker van Natuurbeheer spreekt tegen dat zijn beleid slecht is voor de natuur. Volgens oud-VVD-minister Winsemius leidt het kabinetsbeleid tot 130.000 hectare minder natuur. Hij riep natuurliefhebbers gisteren op om niet op VVD, CDA of PVV te stemmen. Staatssecretaris Bleker noemt dat stemadvies onterecht en ook onbegrijpelijk... omdat hij vindt dat oud-bewindslieden hun eigen partij niet moeten afvallen. Bij de parlementsverkiezingen in Ierland heeft gisteren bijna 70% van de kiesgerechtigden zijn stem uitgebracht. De eerste uitslagen worden in de loop van de middag verwacht. Het lijkt erop dat de regeringspartij Fayenne veel fors heeft verloren. Die centrumrechtse partij is al bijna 79 jaar bijna onafgebroken aan de macht in Ierland. Grote winnaar is waarschijnlijk de eveneens centrumrechtse oppositiepartij Fine Gael.